9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het aandeel Ajax heeft vandaag een sprong gemaakt van 9 Het aandeel Juventus maakte een koersduikeling van bijna 20 Een week geleden waren de verwachtingen nog omgekeerd. Juventus-beleggers zagen de Italiaanse club al als winnaar... en het aandeel steeg met 6 het aandeel Ajax heeft met 18,7 euro niet eerder zo hoog gestaan. Bij de beursgang in 1998 kostte een aandeel 13 euro. In 2003 was het dieptepunt met 3,5 euro. Sindsdien lag het meer dan 10 jaar rond de 7. De beurswaarde van Ajax is nu zo'n 342 miljoen euro. Egyptenaren mogen komend weekende in een referendum bepalen of president Sisi kan aanblijven tot 2030. Zijn tweede en laatste amstermijn loopt eigenlijk af in 2022. Maar het parlement heeft ingestemd met verlenging van de presidentiële amstermijn en ook met een extra artikel speciaal opgesteld voor Sisi... waardoor hij in 2024 nog een laatste keer mag meedoen met de presidentsverkiezingen. Verder krijgt het leger meer invloed. Militaire rechtbanken krijgen meer macht bij de veroordeling van burgers. Critici in binnen- en buitenland stellen dat Egypte verder afglijdt naar een dictatuur. Een vrouw die in de Verenigde Staten werd gezocht omdat ze een bloedbad zou willen aanrichten op een school in Denver is dood. Dat heeft de FBI laten weten. Volgens Amerikaanse media heeft ze zelfmoord gepleegd. De vrouw was volgens de autoriteiten geobsedeerd door de aanslag op een school in Columbine, vlakbij Denver, 20 jaar geleden. Twee tieners schoten daar in 1999 twaalf leerlingen en een docent dood. Gevreesd werd dat de vrouw eenzelfde soort bloedbad wilde aanrichten. Uit voorzorg bleven scholen dicht en dat had gevolgen voor een half miljoen leerlingen. Het weer vanavond bijna overal droog, vannacht een graad of 8.